ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland eh, viel op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Maars en de Leidse Rijntunnel heb je 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaandam en Purmerend.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 Vorig jaar kwamen er bijna 2500 meldingen van discriminatie binnen... bij het College voor de Rechten van de Mens... Dat is een derde meer dan in 2024. Waardoor die stijging komt is niet duidelijk. Een man van 24 uit Den Haag is opgepakt omdat hij het 06-nummer van de directeur van Feyenoord online heeft gezet. Directeur Te Kloeze werd de afgelopen dagen veel telefonisch bedreigd na de 3-0-nederlaag tegen PSV. Het weer in het zuiden motregen. Vanavond breidt die motregen uit. En in de noordelijke provincies is er kans op ijzel. Dit is ZFM. still love you, I'll tell you that But if I didn't say it, well I'd still have felt Testing one, two.